De marechaussee doet nu verder onderzoek. De in opspraak geraakte piercingstudio in het Drentse Koevoorde... heeft besloten de deuren dicht te doen. Ruim 150 mensen kregen flinke oorklachten, zoals ontstekingen... na het gebruik van zogenoemde nazorgspray van het bedrijf. Maar die spray zorgde juist voor een boel ellende. Er bleek een bacterie in te zitten... waardoor mensen allerlei infecties kregen. En ze zijn weer thuis, de Nederlandse Olympiërs van Team NL. Vanuit Milaan kwamen ze vanmiddag aan op Schiphol. Daar was een oranje loper uitgerold... en zeker 100 mensen stonden de sporters op te wachten. Morgen dan mogen alle medaillewinnaars op bezoek komen... bij de koning, koningin en prinses Amalia. En later deze week is er nog een huldiging in Heerenveen. Het weer van Weerplaza. Buien, flink wat wind vanmiddag, maar niet zo koud. Tot 11 graden. Morgen nog wat zachter. Eerst dan regen, daarna ook zonbas. Dankjewel, Mart. Nieuw verkeer van Flitsmeister dan met files langer dan 20 minuten. Dat zijn er... Eh, 3. Dus even kijken. De A7 Zaanstad Hoorn tussen Purmerend Noord en Avenhoorn kom je in een half uur. De A15 Ridderkerk Gorkum tussen Ridderkerk Zuid en de Noordtunnel. Daar een te hoog voertuig, 21 minuten. En de A16 Breda Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Schravendeel is je vertraging 23 minuten. Controles dan op de A20 Gouda Rotterdam 29,7 en de A65 Breda Tilburg bij 19,6. Music. Bas van Nimwegen. Zo, richting de laatste uurtjes van de maandag met eh, Eurythmics. Zo, ook de alarmschijf komt eraan van Zoe Levi naar Olivia Dean. Q. van een eh, ultieme klassieker naar toch een fonkel nieuw liedje. Komt van eh, de vrouw die deze week de titel Alarm schrijft met de trots mag draaien. Zoe Levi. En die eh, ken je natuurlijk hè. Ken je van deze. Met snelle zing Haar eerste grote top 40 hit trouwens. Nou ja, en zie daar dan maar weer eens overheen te komen. Gaat er toch goed af. Ehm, een paar weken terug ging dit liedje namelijk in première in de Q-middagshow bij uh, Domien. En afgelopen vrijdag had Menno er aan de telefoon, Zoe. In de top 40 met leuk nieuws, namelijk... Het is deze week de nieuwe alarmschijf op Q-Music. Ja, Oh, daar ben ik echt heel blij mee, want ik was ook een beetje wacht. Ik wat ga je me vertellen? Oh, wat leuk. Ja, mooi, ze was blij. En je hoort hem dus extra vaak, de nieuwste. De Q-Music Alarmschijf. Zoe Levi, sluit binnen je armen. Maximum hit. Q-Music. Hoe was je dag? Waar moest je naartoe? Wat heb je gedaan en ging dat goed? Ik zeg sorry, ik vertel je niet genoeg. Ben alleen vandaag een beetje. spelletje op maandagmiddag. Even in de sferen met uh, apete Koreaans drankspelletje natuurlijk. Hebben wij zo over zingen. Rosé en Bruno Mars. Um, ja, drankspelletjes zijn er niet gedaan volgens mij. Afgelopen vrijdag. Ja, leuk bezoek in uh, Stefans Piano Bar. Namelijk eh, de Nederlandse Harry Styles. Zijn wel uitspraken, hè? er wordt over hem gezegd. Jim Gardner, 27 jaar, is hij uit de Berkel en Schot uit Brabant. Hij was eh, afgelopen vrijdag de gast in Stefans pianobord, Dus eh, scoort nu een eh, dikke top 40 hit met A Better Man. Deze. Speelde die live. Dat echt wel goed. Maar daarvoor hoorde je hem ook al heel veel op de radio... met een ander liedje, namelijk Love on Hold... samen met Lucas en Steve. En die deed hij ook, alleen dan in een, keer een hele andere versie.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 Jaap Reesema en Pommelien Thijs, Nu Wij Niet Meer Praten. Er is nu opnieuw een Vlaams-Nederlandse samenwerking. Gaat dat net zo'n grote hit worden als eh, nou, die tracks die ik net opnoemde? Dat is om te beginnen aan jou. Ja, dat heb jij in handen. Ik ga hem namelijk zometeen zo meteen aan je laten horen in een nieuwe ronde repeat of niet. Mag je weer je mening gaan geven? Eh, ook deze komt eraan. jack Aloe Black, In My World, zometeen. De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van Milner plakken kaas? 150 gram voor maar 1,44. En extra goedkoop met Lidl Plus walnoten. Een zak van 200 gram voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Vandaag op zoek naar hardloopschoenen? Ja, deze zitten goed. Morgen de eerste stappen van die marathon. Welke plannen je voor morgen ook hebt... begin vandaag bij de bank die denkt aan jou en aan de toekomst. Nu al zin in morgen. AZM Bank. En we gaan nog even door met de topaanbieding. Nu extra goedkoop met Lidl Plus. Lidl Gold. Een bak van 750 gram voor maar 3,99. Lidl, je verdient het. Open nu eenvoudig een betaalrekening via de ASN-app... en krijg de eerste zes maanden voordeel. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl. De Zonnebloem helpt gemeentes om stemlokalen toegankelijk te maken voor mensen met een lichamelijke beperking. Met een checklist waarmee je in zeven stappen ontoegankelijke situaties signaleert en oplost. Zo zorgen we er samen voor dat op 18 maart iedere stem wordt gehoord. Download de checklist op zonnebloem.nl/stemmen. Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. UForce, zorgeloos HR. Een gebruikte auto kopen hoeft geen slagveld te zijn. Zoek gewoon op Spottycar. Met keuze uit duizenden auto's van brandstof tot hybride en elektrisch. Gekeurd door een officiële merkdealer. Met een 360 graden check tot 24 maanden garantie en 24-7 pechhulp. Dus doe niet stoer, wees slim. En vind je perfecte occasion op spottycar.nl. UForce, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR. Nu bij iWis Opticians een tweede bril cadeau. Met ons nieuwe Zwitsers precisieglas. Ervaar rust voor je ogen. Echt aan de slag met je ambitie?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 Pak hem snel in de winkel of op kpn.com slash snelpakkers. Anders grijp je mis. Laatste week 30% korting op alle thuisstudies. Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels altijd wel eentje in de buurt. Kippie. 20 inch wielen, automaat.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 Zo doen we dat. Weet wat je leent. Let op. Geld lenen kost geld. Denken jij en je collega's altijd alle antwoorden te weten? Meld je dan nu aan in de Q-Music app voor het slimste bedrijf van Nederland. En gebeurt er dit? Jullie zijn het slimste bedrijf van Nederland! Dan zorgt Tempo Team voor extra werkplezier. Met een karaoke party speaker voor op je werk. Het slimste bedrijf van Nederland. Iedere werkdag om kwart voor twee bij mij, Wim van Helden. Hey werkgevers, Tempo Team weet, medewerkers met plezier in hun werk presteren beter. En blijven langer hangen. Maak daarom ook werk van werkplezier. Check Tempo Team NL slash werkgevers. Goedemiddag, hier is ik weer van Weerplaza. Grijs, kans op regen, af en toe de zon. Het is een graad of 11. Morgen opnieuw een grijze dag en dan eh, ietsjes warmer. Q, verkeer van Flitsmeister met twee files, langer dan een kwartier. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Prins Klausplein en Den Haag-Zuid kom je in 16 minuten. En de A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Gorkum is je vertraging 19 minuten. Bas van Nimwegen.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 Een uh, Nederlands-Vlaamse samenwerking. Heeft in het verleden toch al eh, eerder succes nou, bewezen, toch? Ik noem maar wat dingen. K3. Nederlands-Vlaams product inmiddels. Televisieprogramma God Talent is natuurlijk pas samen gegaan. Expeditie Robinson hè, was ook een mix tussen Nederland en België. Zo zijn ook nog eh, hier en daar wat radiostations natuurlijk. Ehm, en ook op muzikaal vlak is dat al eerder een eh, succesformule geweest. Nu is dat de vraag, gaat dat eh, bij het volgende liedje ook weer gebeuren?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 Uh, typ even een berichtje in in de Q-Music app of spreek jouw mening even in in een audio appje. Krijg je zometeen de uitslag binnen nu en drie minuten. Maxime en Babette. Sinds je weg bent zoek ik elke avond de reden Om niet te slapen in dat grote bed alleen Ik wil verder, maar de tijd heeft al bewezen Dat ik morgen weer dezelfde route neem ik op de bank beneden Q Music, hoe dan ook. Repeat. Repeat. Of niet aan. Jou was de vraag, wat vind je ervan? Maxime en Babette, hoe dan ook. Dikke repeat, zegt Lisa Verberne. Eh, Monique Kuiper zegt, nee, absoluut niet van mij. Aukje Blankers, repeat, repeat, repeat. Jade zegt, ah, oh, heel leuk liedje, repeat van mij. Eh, Frans Sonders, die zegt, ik eh, kan er niet warm van worden, dus een nietje. Oké, schrijven we op. Dan een audio-appje van Chris. Ja, dit wordt echt zo'n repeatje. De groetjes van Chris en Erik, de boys. Doei, doei. Ja! Repeat, repeat, super gaaf. Dat is wel een lekker nummertje. Repeatje voor mij. De melodie klinkt echt onwijs bekend. Kan hem niet plaatsen, vind ik vervelend. Maar ik vind het wel een repeatje waard. Romy Elsof die zegt dit is een repeat, lekkere repeat. En Babette haar stem klinkt heel fijn. Milan van Houten, wauw, wat een geweldig nummer. Zeker repeat. Uh, eh, Audio-appje nog van Dana. Hoi hoi, ik wil graag een repeatje voor Maxine en Babette. Want het blijft hoe dan ook echt een heerlijk nummer om te luisteren. Dank u wel staat erbij. En alles bij elkaar opgeteld komen we uit op een repeat. Zitten af en toe zeker nog wel wat nietjes tussen. Maar voor nu zeker door naar ronde 4. Vanavond kwart over 10 ga je Maxime en Babette weer horen.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 Wat ga je doen zometeen? Wat kom je eigenlijk doen hier? Ja. Op maandagmiddag. Ja, gekke. Nee, kwart over vijf bedoel ik eigenlijk. Oh ja, kwart over... Nou, uh, ga ik al iets weggeven? Ehm, ja, ik ga iets weggeven. We gaan eh, vanmiddag eh, bekendmaken welke bands er genomineerd zijn voor de Top 40 Awards. Waar jij als luisteraar van Q op kunt stemmen. En het zou kunnen zijn, als je het liedje dat je net hoorde, als je dat leuk vond... dat er voor jou een hele grote, grote taak ligt. Eigenlijk is de hele primeur is nu al weggegeven. Ja, het is een van de velen, kan ik je vertellen. <laughs> Nou, leuk. Zometeen kwart over vijf. Wat dus, ga je eh, doen zometeen? Ja, wat ga je doen? Nou, in ieder geval ook verdubbel je salaris hoop ik. Kwart voor vijf is dat, Zeker weten. Zullen we alle tijden even doornemen nog? <laughs> nee, doe maar vraag eh, vijf dan voor verdubbel je salaris. Vraag vijf zometeen luidt. Hoe heet het besturingssysteem van Samsung-telefoons? Ook nog even het antwoord erbij. Nee, dat, laat ik even liggen. Het is maandag en rustig aan, Bas. Veel plezier met de middagshow. Met Do. Dit is nog Davina Michel.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 En waar vind ik dat? Op leeroverzicht.nl vind je het meest complete overzicht van opleidingen in Nederland. Zo vind je makkelijk een opleiding of cursus die bij jou past. Maar hoe betaal ik dat? Nou, leeroverzicht.nl laat ook subsidies en financiële regelingen zien. Alle opleidingen, alle regelingen, één startpunt. Leeroverzicht.nl Het is weer Hamster bij Albert Heijn. Met deze week in de bonus... alle Mentos, Stimrol en Smint, tweede gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen, tweede gratis. Lekker hoor! Alle Dr. Utker Big Americans, ook tweede gratis. Zoé! En alle Amerk derde rand bad- en doucheproducten, ook tweede gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Yes! Hamster! Karwei is jouw kleurspecialist. Ook voor vakmensen. Profiteer nu van 30% korting op alle sikkens, lak en muurverf. Karwei, maak het mooier. Lieve, hij ontdekt de wereld. En ik ontdekte dat ze bij Vibra alles voor je baby hebben. Ja! Hebben we weer wat extra knuffeltijd? Ontdek bij Vibra alles voor je baby. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra. Op, op. Moet je nou kijken? Ze zit eindelijk op het potje. Nou, dat verdient 5 euro in de spaarpotje. <laughs> Rijke stinkend. Onze bank. Ook van kleintjes die straks op eigen benen staan. Open een Rabo regenboogrekening voor je kind en spaar samen een potje voor later. Voor een studio vrijbewijs bijvoorbeeld. En wij sparen 3 maanden 15 euro per maand met je mee. Regel het eenvoudig in de Rabo-app. De coöperatieve Rabobank. Onze bank. Nu bij Vibra. Zes pamperdoekjes voor maar 6,99. Ontdek alles voor jouw baby bij Vibra. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra. Van de spannendste Champions League avondjes... tot de heerlijkste kostuumdrama's. En van Buffalo's videobellen tot gamen als een pro. Wat jou alles ook is. Met Ziggo ben je altijd verbonden. Met alle snelheid die je nodig hebt en Bifi die werkt. Gegarandeerd het altijd alles net Momentje voor jezelf? Maak er een magazine moment van. Op kiosk.nl vind je de leukste tijdschriften voor de beste prijs. Van Libelle tot Donald Duck en van Autoweek tot VT Wonen. Er is altijd iets dat bij je past. Gun jezelf een magazine moment. Tijdelijk voor maar 7,95 per maand en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl. Stap nu over op het Altijd Alles netwerk. En krijg 12 maanden Ziggo, wifi en tv start voor maar 26,75 per maand.